Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De ouders van vrouwelijke studenten uit Utrecht die op een zogenoemde banga-lijst staan... zeggen dat hun dochters getraumatiseerd zijn. Op een leeftijd waarop je moet kunnen genieten van je studentenleven... word je geframed als een walgelijk, weerloos, seksueel object... door, notabene, je eigen medestudenten, schrijven ze in een verklaring. De ouders doen aangifte namens hun dochters... omdat de studenten dus niet met naam en toenaam willen worden genoemd. Op de lijst van het Utrecht Studentenkoor staan de namen, adressen en telefoonnummers van de studentes. De lijst zou duizenden keren zijn rondgestuurd. De Amerikaanse regering is voorzichtig optimistisch over de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Donderdag kwam Hamas met een plan voor het staakt het vuren en het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen. Volgens het Witte Huis ligt het voorstel in grote lijnen binnen de bandbreedte van afspraken waar al maanden aan wordt gewerkt. Israël noemt het nog steeds niet realistisch, maar eerdere afwijzingen waren veel harder van toon. Israël stuurt nu ook een delegatie naar Qatar voor verdere onderhandelingen. In de eredivisie is de afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Heracles Almelo tegen Go Ahead Eagles eindigde in 2-0. Een brief van de uitgever van Suske en Wiske is verkeerd gevallen bij voormalige tekenaars van de stripverhalen, meldt de VRT. In de brief schrijft de uitgeverij dat alleen de huidige auteurs nog tekeningen mogen maken van stripfiguren. Die werden in de jaren 40 bedacht door Willy van der Steen. Onder andere Paul Geerts, de opvolger van Van der Steen, was onaangenaam verrast door de brief. Hij spreekt van een gebrek aan respect. De uitgever zegt dat de brief verkeerd is geïnterpreteerd. Het doel is dat er geen losse tekeningen meer worden gemaakt die vervolgens worden verhandeld.